Doet Facebook bewust, zegt techverslaggever Nando Kastelein. Ze zeggen nu in feite dat ze op een punt zijn gekomen dat ze vinden dat hij een te groot risico is geworden. En ze zeggen dat ze voor de, ja, voor de komende twee weken in principe, eh, nou ja, voor de komende twee weken um, zijn accounts blokkeren. En daarna op een onbepaald moment eh, de blokkades waarschijnlijk weer gaan opheffen. Ondertussen gebruikt de FBI social media om nog wat Trump-aanhangers op te sporen... die gisteren betrokken waren bij de bestorming van het Capitool. We have collected numerous images of persons of interest... that we are asking the community to help us identify. These images depict individuals engaged in various acts of violence or property destruction. And we have made these images available on our website and social media platforms. In totaal zijn nu 82 mensen opgepakt. Wie vanuit het buitenland naar Nederland komt, moet verplicht een negatieve coronatest laten zien. Dat wordt nu ook wettelijk geregeld. Er was een rechtszaak over gevoerd. De regel geldt voor alle reizigers uit hoogrisicolanden. En dat zijn op dit moment alle landen. In gevangenissen wordt de impact van corona steeds groter. Op veel plekken is bezoek amper of niet meer welkom en dat zorgt voor frustratie. Bijvoorbeeld in Roermond. Daar zijn drie gevangenen positief getest. En sindsdien zitten tientallen gevangenen in quarantaine. 23 uur per dag in hun cel, vertelt de directeur. Dan is het geschrapt dat ze niet naar de arbeid kunnen. Eh, dan is er geschrapt dat er andere activiteiten, recreatie, in grote groepen bij elkaar. Dat doen we allemaal op het ogenblik niet. In drie gevangenissen in Nederland zijn er nu corona-uitbraken. En het lijkt erop alsof er weer een serie aanrander actief is rond Alkmaar. Vier vrouwen werden daar afgelopen week aangerand. Dat maakt best indruk op mensen. Nou, ik schrik er wel van, want ik heb dus een hondje en ik woon hier uh, om de hoek. Eh, en ik ben wel bewust vanwege het Alkmaar Noord eh, incident dat je denkt van nou ik loop er niet meer in het park in het donker. Ja, want vorig jaar was er in Alkmaar ook al een aanrander op straat. Tientallen keren werden er toen vrouwen lastiggevallen. De politie onderzoekt of het om dezelfde man gaat. Er is nog niemand opgepakt. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en er vallen buien. In de heuvels van Limburg is er kans op natte sneeuw. Morgen wordt het op meer plekken droog en wordt het 3 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten.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 Tenminste, een beetje ook schurend, zoals deze. Sushi and the Benjis en Cities in Dust. the breeze, blowing chains, blowing through my doorway, warm and restless, just as you walk by. Inside. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. verschillende producers gehad hoor, deze Madonna. Maar eh, dit nummer heeft ze geloof ik aan het eh, randje van eh, de 20e eeuw uitgebracht. En hiermee liet ze toch wel zien van dat ze ook klaar was voor de 21e eeuw. Music van Madonna. Daarvoor hoorden we een, een zijstapje van de, mannen van Duran Duran was in de tijd dat ze nog een beetje contractperikelen hadden met de platenmaatschappij. Toen hebben ze ook nog een ander projectje gedaan. Arcadia and the Flame. En daarvoor hoorde je CUC en de Benjis. Wat ook alweer, nou ja, we hebben, het is eh, tien eh, voor half acht. Dus eh, ik denk dat het weer hoog tijd is om weer een beetje naar het nu te gaan.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 We never like so much to play pretend. Happy songs are like the saddest tracks, it seems. Some dreams just never end. 26 eh, jaar geworden, deze Nana M. Roos. Oftewel, achter Nana M. Roos schuilt Nana Pijnenburg. En de dame in kwestie is eh, hard op weg om eh, landelijke bekendheid te krijgen. Want ze heeft een optreden weten af te dwingen in het nachtprogramma bij Kevin van Arnhem. En daarvoor hoorden we... Al sla je hartstikke dood. <laughs> het is gewoon een plaatje terug. Dan gaan we maar gewoon weer verder. Oh ja, wreck Man met Human. Inderdaad, die... Dit is ook weer een fijne uit de jaren 80. De Pet Shop Boys en Domino Dancing. larger than tot zover Peter Gabriel met eh, Big Time. Daarvoor eh, was het eh, de beurt aan... dat was ik <laughs> even, kwijt. God, het zijn er ook drie achter elkaar. En dan heb ik ze in mijn hoofd zitten. En dan ben ik ze gewoon kwijt. Nou, het was een blokje van drie in ieder geval. Maar Peter Gabriel sloot het in ieder geval af. het is weer even terug. nou ja, we blijven er gewoon in. Want deze dame is later op een gegeven moment getrouwd met Michael Cretu. Wie was dat? Dat was die man van Enigma, weet je het nog? Met die Gregoriaanse muziek in uh, de begin van de jaren 90. Maar zij heeft natuurlijk ook eigen nummers. En dit is een wat eh, lange uitvoering. Het nummer dat heet In the Heat of the Night. 106.9 ZFN was Dayweaver. Eh, Ook iets wat je normaal gesproken in het eh, programma wat hierna komt...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 My diamonds leave with you. Was ooit eens een keer op een woensdagmorgen dat ik er dus eh, mee begon met eh, te draaien met dit nummer. Toen was hij denk ik eh, vrij snel uit tegenwoordig hoor ik hem eh, vaak genoeg eh, bijkomen bij deze omroep. Dus wat dat er gaat, eh, doet dit nummer het wel goed, denk ik, zo te weten. Nou, deze Zandvoort draait door een uur lang met van alles en nog wat is voorbij. Zo direct hebben we nog een alternatieve FM. Met twee telefonische gesprekken. dat is Emmy over haar nieuwe single. En Kirine Gijzen over de Stuka Fest in Amsterdam. Wat nog eh, plaats zou moeten vinden. En of het ook überhaupt eh, gaat plaatsvinden. Dat zijn de eh, twee gespreksonderdelen. Ook een van de nummers die ik ooit wel eens bij Alternative FM heb gedraaid... is deze van de band Lok, die ter ziele is. Prince, spreek je zo aan de andere kant van achter. You're just as cold as snow hip